Kees Groot met het nos Show. Bij een frontale botsing tussen twee treinen in het zuiden van Polen zijn zeker 14 doden gevallen. Minstens 60 mensen raakten gewond, van wie 30 zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde enkele tientallen kilometers ten noorden van Krakau. Een van de treinen zou op het verkeerde spoor hebben gereden. Sommige passagiers zitten bekneld in de wrakstukken. Hulpverleners verzorgen de gewonden in tenten. Volgens de Poolse regering is het een van de ergste treinongevallen van de afgelopen jaren. Premier Tusk is naar, het ramp, naar de rampplek gereisd. Hoe het kan dat een van de treinen op de verkeerde spoor terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Rusland kiest vandaag een nieuwe president. De eerste stembureaus in het uiterste oosten van het land gingen al gisteravond open. En op dit moment kan er ook in Moskou en andere westelijke steden worden gestemd. In totaal zijn er 110 miljoen kiesgerechtigden. Ze bepalen wie de opvolger wordt van de huidige president, Dmitri Medvedev. Niemand twijfelt eraan dat dat de huidige premier Vladimir Poetin zal zijn. Poetin was tussen 2000 en 2008 ook al president. In 2008 was hij niet herkiesbaar en schoof hij Medvedev naar voren. Nu kan hij wel op voor een derde Amstermijn. Er zijn vier uitdagers, maar geen van hen komt in de peilingen boven de 15% van de stemmen. In Valkenburg heeft een uitslaande brand in een leegstaande manege tot overlast geleid... In het gebouw lagen versnipperde kunststofkratten opgeslagen, waardoor het vuur hoog oplaaide. Dat leidde tot dikke rookwolken die over het Limburgse stadje trokken. De hulpdiensten riepen mensen met geluidswagens op om ramen en deuren dicht te houden. Ook werd er gewaarschuwd voor stankoverlast. De manege is helemaal verloren gegaan. Vlakbij ligt de voormalige Leeuwbierbrouwerij, maar die bleef gespaard. Bij de brand in Valkenburg is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de loop van de dag steeds meer regen bij ongeveer 12 graden.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 No, no, no, I get a good feeling, yeah. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl see my father to gather up his tools. He said, my boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. So I waited many years, held back the pain behind my tears for my father to come find me like he said. And in that time I was alone So many years without my home I made brothers of a different kind instead And at the time I didn't know Just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother. death and mass destruction. But I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. control. And I will not let my future go on without the help of my soul. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will let my future go on without the help of my soul.